Twee uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het kabinet erkent aansprakelijkheid in de kwestie Srebrenica... zoals is vastgesteld door de Hoge Raad. In een zaak die was aangespannen door nabestaanden zegt de Hoge Raad... dat Nederland voor 10 verantwoordelijk is... voor de dood van 350 moslimmannen. Ze zaten op de basis van de Nederlandse Dutchbed-militairen. Volgens de Hoge Raad had Dutchbed kunnen besluiten... hen op de Nederlandse basis te houden. De kans dat ze het zouden overleven schat de Hoge Raad op 10 Eerder schatte het Hof de kans op 30 Volgens minister Bijleveld dan van Defensie is het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is. De medewerker van het Nederlandse Openbaar Ministerie... die vorige maand in Duitsland werd opgepakt... zit vast voor drugsmokkel, meldt de Telegraaf. Een woordvoerder van het Duitse OM zegt tegen de krant... dat de medewerkster werd opgepakt in een auto... die was geprepareerd voor het smokkelen van drugs. De politie vond 2 kilo cocaïne, 6 kilo amfetamine... en 10.000 tabletten ecstasy. De politie in Rotterdam heeft een man opgepakt... die ruim 200.000 euro aan contant geld in zijn rugzak had zitten. Hij is opgepakt voor witwassen. De politie kwam de man tegen toen er in een lopend onderzoek invallen werden gedaan bij huizen en bedrijven. De man kwam net naar buiten lopen toen de politie een inval wilde doen. De Griekse hoofdstad Athene en omgeving zijn getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,2. Het epicentrum lag op 20 kilometer ten noordwesten van Athene. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers en schade. De dader van de aanslag op een Japanse animatiestudio was bekend bij de politie vanwege problemen in het verleden. Wat voor problemen is niet bekendgemaakt. De man ging gisteren de studio binnen met 40 liter benzine en stak die aan. Er vielen 33 doden. Hij liep zelf ook brandwonden op en vanwege de ernst daarvan is hij nog niet verhoord. Het weer, wolkenvelden en zon en in het binnenland een enkele bui bij 22 tot 26 graden. Vanavond in het westen wat regen.